Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de grote brand in een flatgebouw in Johannesburg in Zuid-Afrika blijft oplopen. Minstens 63 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder ook één kind. Deze hulpverlener was er vannacht snel bij toen de brand uitbrak. When we got here, the fire was actually you know caught the whole building. The whole building was on fire. What was very sad is that we can't. There's other people actually jumping out. Mensen sprongen in paniek uit het gebouw, zegt hij. In de flat zouden zo'n 200 daklozen verblijven. Een kwart van de leden van de Tweede Kamer krijgt extra beveiliging. Dat heeft het tv-programma Zembla uitgezocht. 41 politici hebben alarmknoppen in huis... en moeten in sommige gevallen met een beveiliger over straat. Maar niet alleen Kamerleden nemen extra maatregelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Daarnaast zien we natuurlijk ook geregeld dat ministers zwaar moeten worden beveiligd, zoals Kaag en, en De Jonge. En ehm, ja, ook wethouders en burgemeesters zijn steeds vaker het mikpunt. Justitieminister Jesse Gus vindt het aantal bedreigingen schokkend. De democratie staat hiermee onder druk, zegt ze. De orkaan die over Amerika raast is afgezwakt tot een tropische storm. Italia kwam gisteren aan land en heeft flink wat problemen veroorzaakt. In Florida en Georgia zitten nog zo'n 460.000 mensen zonder stroom. Ook zijn duizenden gebouwen beschadigd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. En als je je socials opent, dan kom je vanochtend waarschijnlijk opvallend veel maanfoto's tegen. Er was een blauwe supermaan. Die is groter dan normaal, maar met de kleur was niks bijzonders. Het blauwe betekent dat het de tweede volle maan is in één maand. Dat gebeurt niet heel vaak. De volgende keer is in 2037. En het weer nog. Vanochtend vooral in het midden en noorden af en toe regen. In het zuiden zijn er juist opklaringen met zon. En vanmiddag dan is het andersom. Zijn juist in het zuiden wat buien. Het wordt maximaal een graad of 20.